Twee uur. Door Almegens met het NOS-journaal. 25 Nederlandse en twee Belgische toeristen in Vietnam... zitten in quarantaine op een militaire basis. De toeristen zijn op groepsvakantie met reisbureau Kras. Op een binnenlandse vlucht zaten de vakantiegangers... samen met een besmette Engelsman. Iedereen is inmiddels getest. Wanneer de uitslag komt, is niet bekend. Behalve de wedstrijden met Brabantse clubs in het profvoetbal... gaan komend weekend ook alle duels in het amateurvoetbal in Brabant niet door. De KNVB volgt daarmee het advies van sportkoepel NOC-NSF. Europa moet in 2050 niet alleen klimaatneutraal zijn... maar ook volledig circulair, dat heeft eurocommissaris Timmermans gezegd... bij de presentatie van zijn plannen voor een kringloop-economie. Om dat te bereiken moeten Europese burgers en bedrijven volgens Timmermans nog veel verbeteren... omdat er nu nog te veel wordt weggegooid en verbrand. Zo moeten laptops en mobiele telefoons volgens hem gemaakt worden in plaats van weggegooid. Huizen moeten worden gebouwd van recyclebaar materiaal. Dus geen beton, maar stenen en hout. De marechaussee heeft bij een controle bij Schiphol... een vuurwapen met munitie in een auto gevonden. De drie mannen die in die auto zaten zijn aangehouden. Een van hen trok de aandacht omdat hij zenuwachtig was... en uit de auto stapte. De explosieve opruimingsdienst is begonnen met het onschadelijk maken... van de explosieve lading van een V1-bom. Die werd zondag geborgen bij Wilp, in de buurt van Apeldoorn. Het onschadelijk maken van de bijna 1000 kilo springstof gaat drie dagen duren. Het gebeurt in een speciaal aangelegde zandbunker op een militair oefenterrein. Het weer in het zuiden bewolkt met kans op regen of motregen. In het midden en noorden droog met af en toe zon. Het waait vooral aan de kust stevig. Het wordt 11 tot 14 graden vanmiddag. Vanavond meer bewolking en vannacht overal regen.